Goedemiddag, ik ben Bien Buijs en dit is het nieuws van NOS op 3. Britten moeten straks misschien wel 3 meter afstand houden. Wij hebben de anderhalve meter samenleving, Engeland de 2 meter samenleving. Maar als het aan adviseurs van de regering daar ligt, wordt het dus straks nog een meter extra. Het wordt wel ingewikkeld, zegt correspondent Tim de Wit. Alles is hier nu ingesteld natuurlijk op het 2 meter afstand houden. Of je nu in de bus zit, of de metro, of naar de supermarkt gaat. Dat zou je natuurlijk allemaal moeten aanpassen. Eh, zeker supermarkten moeten denk ik deels opnieuw ingericht worden zelfs. Nou, gelukkig zijn de pubs en de restaurants hier eh, voorlopig nog dicht. Want daar zou dat natuurlijk helemaal een probleem worden. Of de Britten straks in een 3 meter samenleving leven is nog lang niet zeker. Maar duidelijk is dat er iets moet gebeuren. Het aantal besmettingen is hoog. Mede door de mogelijk extra besmettelijke Britse variant van corona. Er is aangifte gedaan tegen drie ministers, één oud-minister en een oud-staatssecretaris vanwege de toeslagenaffaire. Daarbij moesten ouders duizenden euro's aan kinderopvangtoeslag terugbetalen omdat ze onterecht als fraudeur werden gezien. Eerder zei het OM dat ambtenaren bij de Belastingdienst niet konden worden vervolgd. Het kabinet heeft serieus nagedacht over een avondklok... waarbij je s'avonds en s'nachts binnen moet blijven. Maar die maatregel komt er voorlopig niet, zeggen onze collega's in Den Haag. Binnen het kabinet is niet iedereen het eens met zo'n avondklok. En ook burgemeesters en de politie zien het niet zitten. En we moeten af van het kaartspel zoals we dat nu kennen, kennen vindt Indy van 23. Want dat de heer meer macht heeft dan de vrouw is niet meer van deze tijd, zegt ze bij het AD. Heer boven de vrouw, waarom is die eigenlijk meer waard? En ineens begon zo'n proces in mijn hoofd te lopen. En toen dacht ik, dat is ook zo'n oud kastensysteem van de 16e of 17e eeuw. Daarom heeft ze een alternatief bedacht met goud, zilver en brons in plaats van de kaarten met de plaatjes. Het is makkelijk, het is ook in elke taal, iedereen kent het al. Dus um, ja, goud vervangt de heer, zilver vervangt de vrouw en brons vervangt de boer. En de rest van de blijft hetzelfde. Het weer. De regen verdwijnt en de zon komt tevoorschijn. Het is vanmiddag een graad of 6. Morgen kan er wat regen vallen, misschien ook natte sneeuw. Maar de zon komt er ook weer bij. Het wordt dan 4 tot 7 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB.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 recall the grass and the way beautiful 106.9 FM. If I tell you that I love you, forever you'll be mine. A love that's filled with understanding, it will stand the test of time. if I tell you that I love you forever to be true. We'll always be together. This I promise you. No matter what, no matter when, no matter why, what I feel it's true. Day and night, oh, all the time. I can deny it, I'm thinking of you. The first time I saw you, I felt your heart so close to mine. Like the moon and the stars, it will last till the end of time. If I tell you that I A love that's filled with understanding. It will stand the test of time. If I tell you that I love you, forever to be true. We'll always be together. This I promise you. of time. If I tell you that I love you, forever to be true, we will always be together. This I promise you. We will always be together. This I promise you.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 Volgens het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel is betaalde webcam-seks door de coronapandemie flink toegenomen. Op een, onbewaakte spoorwegovergang bij Wijster in Drenthe... is een vrouw doodgereden door een trein. De politie gaat uit van een ongeluk. Het weer, opklaringen en geregeld zon.